Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn land op 7 oktober 2023 een zeer pijnlijke prijs heeft betaald. Wereldwijd werd er stilgestaan bij de aanslagen in Israël twee jaar geleden. In Nederland was er een herdenking op de Dam in Amsterdam. Bij het Vredespaleis in Den Haag kwamen mensen samen om zowel de Israëlische als de Palestijnse slachtoffers te herdenken. Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de politie enkele pro-Palestijnse activisten opgepakt. Die zaten al een groot deel van de dag in een laboratoriumgebouw van de universiteit. Hoeveel activisten zijn opgepakt is niet bekend. Ze werden gearresteerd toen ze het gebouw verlieten. Het is onduidelijk of er nog mensen binnen zitten. De politie staakte eerder op de avond nog de ontruimingsactie vanwege de veiligheid. De apparatuur in het lab kan gevaarlijk zijn. De auto van de president van Ecuador is aangevallen bij een protest van inheemse volkeren. De wagen werd door zo'n 500 mensen omsingeld die onder andere met stenen gooiden. Volgens de regering is er ook geschoten op de auto. President Noboa bleef ongedeerd. De politie heeft vijf mensen opgepakt. Inheemse volkeren in Ecuador protesteren tegen bezuinigingen van de regering. Bij de mesaanval op een Duitse burgemeester gaat de politie uit van een incident in de privésfeer. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. De twee adoptiekinderen van de burgemeester zijn meegenomen voor verhoor. Of de politie ze ziet als getuige of als verdachte is niet duidelijk. De burgemeester van Herdecke werd afgelopen middag thuisgevonden met een groot aantal steekwonden. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.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 So I count on someone Friday nights to take me dancing and then to church on Sunday. you. I know I'll break your heart so you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na na.